brothers gonna work it out, yeah. Work it out. The brothers gonna work it out. Work it out. The brothers gonna work it out, come on. Work it out. The brothers gonna work it out. Work it out. The brothers gonna work it out, come on. Work it out. The brothers gonna work it out. Work it out. The brothers gonna work it out, come on work it out. The brothers gonna work it out. Work it out. Work it out. The it out. Work it out. Work it out. Come on. with the sound sound. Take it up, take it down, jump around with the sound right here, right now.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 Jean Sarkozy was de enige kandidaat voor de prestigieuze functie, maar volgens Franse media trekt hij zich nu terug na een storm van protesten. Critici beschuldigden Sarkozy van nepotisme omdat hij zijn zoon naar voren schoof voor de baan. Die geldt als een belangrijke post in de lokale politiek van Parijs. Jean is 23 jaar en net begonnen aan een rechtenstudie. Een internetpetitie tegen zijn voordracht werd ondertekend door tienduizenden mensen. Voor de kust van Bonaire heeft een klein passagiersvliegtuig een noodlanding gemaakt. De piloot is daarbij omgekomen. De negen passagiers wisten uit het toestel te komen. Ze hebben nog wel geprobeerd de bewusteloze piloot uit de cockpit te halen, maar dat is niet gelukt. Korte tijd later zonk het vliegtuig met de piloot naar de zeebodem. Het vliegtuig kwam van Curaçao. De passagiers kwamen daar vandaan en naar Nederland. Ze hebben alleen lichte verwondingen opgelopen bij de noodlanding. In Amsterdam zijn 75 voetbalsupporters van Ajax en het Kroatische Dynamo Zagreb opgepakt. Ze veroorzaakten onrust. Van alle arrestanten zitten er nog 25 vast wegens openlijke geweldpleging. De overigen zijn door de politie naar het stadion gebracht waar ze de wedstrijd alsnog kunnen volgen. Volgens de politie hebben de aanhangers van de clubs, die ongeveer nu tegen elkaar beginnen te spelen, elkaar bewust opgezocht. De aanhoudingen waren vooral op en rond de wallen. Inmiddels is het weer rustig in Amsterdam. FC Twente heeft zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. In de Europa League werd het tegen het Moldavische FC Sheriff 2-0. Twente heeft nu vier punten uit drie wedstrijden. PSV won wel. De Eindhovenaren versloegen FC Kopenhagen thuis met 1-0. Met zeven punten is PSV koploper in groep K. Het weer. Vannacht mist die morgen langzaam oplost. Daarna schijnt de zon. Al valt aan de kust een enkele bui. Het wordt 14 graden. Dit was het NOS. wat je hoort. zie je het antwoord Tussen het en before. children's laughter remind us how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 song instead of a 窗。 every city. place. you that you do something 106.9 ZFN